De verlaging van de winstbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting zouden dan niet door moeten gaan en de bankenbelasting zou omhoog moeten. Verder willen de oppositiepartijen ook dat het eigen risico in de zorg helemaal verdwijnt en dat wordt afgezien van het plan voor een vlaktax. Volgens de drie profiteren vooral hogere inkomens van het belastingvoorstel van de coalitie. Morgen en donderdag is in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring. De man die door tv-maker Jelle Korsius wordt beschuldigd van verkrachting spreekt dat tegen. De beschuldigde tv-producent Gijs van Dam zat samen met zijn advocaat Peter Plasman in het tv-programma Pauw. Daarin zei Plasman dat hij namens zijn cliënt aangifte heeft gedaan tegen Brand wegens smaad. Brand Corsius schreef vorige week in Trouw dat hij 15 jaar geleden was gedwongen tot orale seks nadat hij was gedrogeerd. Van Dam zei in het programma dat hij wel seks heeft gehad met Brand maar dat dat met wederzijdse instemming was. Regisseur Roman Polanski is in Parijs uitgejouwd in een instituut waar komende maand films van hem worden getoond. Tientallen feministische demonstranten drongen het gebouw binnen. Ze noemen het onterecht dat een verkrachter wordt geëerd. Polanski is de laatste tijd opnieuw in verband gebracht met verkrachtingen in de jaren 70. Vorige maand deed een vrouw in Zwitserland aangifte tegen hem. In augustus beschuldigde een vrouw uit Los Angeles hem van seksueel misbruik.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 I feel like Cause I feel so high We got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Don't wanna mind. So mama, don't stress your mind. Don't stress your mind. She you know where you are, but I know differently.